Jobboot met het NOS Journaal. De politie gaat niet verder op de helmen van politieagenten. Daar zijn sinds 2009 proeven mee gedaan, maar het systeem wordt voorlopig niet ingevoerd. De camera's op de helmen waren vooral bedoeld om geweld tegen de politie te voorkomen... en om mee te helpen aan het opsporen en vervolgen van verdachten. Maar beide doelstellingen zijn niet gehaald, zegt minister Opstelten. Volgens hem zit er ook technisch nog veel haken en ogen aan het systeem. Bondskanselier Merkel heeft in het Duitse parlement gezegd dat de oplossing van de schuldencrisis jaren kan duren. Een groot pakket aan hervormingen is daarvoor nodig. Zo moet de begrotingsdiscipline in de eurozone streng worden nageleefd. Verder moet Brussel meer bevoegdheden krijgen om lidstaten te straffen die de begrotingsregels overtreden. Merkel zit hiermee op dezelfde lijn als de Franse president Sarkozy. Volgende week presenteren zij een gezamenlijk plan om de euro te redden. In Brussel demonstreren tienduizenden Belgen tegen de bezuinigingsplannen van de nieuwe regering. Rond kwart voor elf vertrokken de betogers vanaf het Noordstadion richting Centrum. De demonstratie is onderdeel van de Nationale Actiedag, die door drie vakbonden is georganiseerd. Die vinden dat de bezuinigingen te veel ten koste gaan van oudere werknemers, werklozen en jongeren. Later vandaag spreken de bonden met de beoogde premier Di Rupo. Toezichthouder AFM is kritisch over, het verloop, eh, over de verkoop van uitvaartverzekeringen. Uit onderzoek bij de vijf grootste verzekeraars blijkt dat de klant onvoldoende wordt geïnformeerd. De verzekeraars laten zich vooral leiden door omzet en bonussen, zegt de AFM. De AFM is ook niet te spreken over de samenwerking van de verzekeraars met tussenpersonen. Die werken soms zonder vergunning en krijgen veel te hoge beloningen. Minister Schippers komt de huisartsen tegemoet. Er komt extra geld voor samenwerking tussen huisartsen en posten voor spoedeisende hulp. Hoeveel extra is nog niet bekend. Schippers blijft erbij dat huisartsen 112 miljoen euro moeten terugbetalen. Maar ze wil dat bedrag op een andere manier gaan innen. Het weer wisselend bewolkt met vanuit het westen steeds meer zon. Temperatuur vanmiddag rond 9 graden. Dit, was... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A10 Zuid tussen de Rij en Oud-Zuid 2 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht omdat er een auto op de rijbaan stilstaat. Op de A27 Breda-Utrecht bij de brug bij Gorkum 11 kilometer file. En van Utrecht naar Breda tussen knoop het Gorkum en Werkendam 2 kilometer. Tot zover de verkeer.